Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Polen bereidt een miljardenclaim voor tegen Duitsland... vanwege het leed in de Tweede Wereldoorlog. Een parlementslid van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid... zegt dat de claim er volgende week vrijdag is. In de Tweede Wereldoorlog kwamen 6 miljoen Polen om het leven. Veel Poolse steden werden door Duitsland verwoest. Na de oorlog betaalde Duitsland al miljarden aan herstelbetalingen. Volgens partijleider Kaczynski van Recht en Rechtvaardigheid is dat niet genoeg en is het tijd voor wat hij noemde een historisch tegenoffensief. Het medisch centrum Leeuwarden ontruimt de kinderafdeling omdat daar de MRSA-bacterie is aangetroffen. Het gaat om een afdeling voor zieke of vroeggeboren zuigelingen en kindergeneeskunde. Drie kinderen hebben de bacterie en liggen in quarantaine. In overleg met de ouders en andere ziekenhuizen wordt een oplossing gezocht voor alle jonge patiënten. Bevallingen kunnen wel in het ziekenhuis plaatsvinden, behalve als er een couveuse bij nodig is. Het ziekenhuis in Leeuwarden hoopt na het weekend van de MRSA-besmetting af te zijn. De politie in Zeeland heeft vijf illegalen uit een vrachtwagen gehaald. De mannen en vrouwen uit Ethiopië en Eritrea werden ontdekt bij de Sluiskeeltunnel. Een van de illegalen stak zijn hoofd uit het dak van de vrachtauto. Hij veroorzaakte zo een melding bij het hoogtedetectiesysteem... waarop het verkeer bij de tunnel werd stilgelegd en de illegale werden aangehouden. Het waterschap van de regio Delft en Den Haag maakt zich grote zorgen over de rode Amerikaanse rivierkreeft. Deze exoot komt steeds vaker voor en bedreigt andere diersoorten. De kreeft kan de, de oevers aantasten door holletjes en gangen te graven en waterplanten te knippen met zijn scharen. Het dier is zo'n 15 centimeter groot en plant zich razendsnel voort. Andere waterschappen in het westen van het land zeggen de snelle opkomst te herkennen, maar de problemen lijken nog nergens zo groot als bij Delft en Den Haag. Het waterschap daar roept mensen op om het te melden als ze een Amerikaanse rivierkreeft zien lopen. Het weer vanuit het zuidwesten regent is 20 tot 24 graden. Morgen geleidelijk opklaringen, meer wind en aan de temperatuur verandert niets. Dit was Ten West.